City Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat niet naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Het nummer Burning Daylight van Mia Nicolai en Dion Cooper... kreeg tijdens de halve finale niet genoeg stemmen van het publiek. Cooper en Nicolai kregen voor de start van het Songfestival flinke kritiek... na een paar mislukte optredens. Hun nummer werd vervolgens met anderhalve toon verhoogd. Cooper en Nicolai begonnen afgelopen avond breekbaar, maar het werd nergens echt vals... Maar door tekort aan stemmen is het voor het eerst in acht jaar tijd dat Nederland de finale mist van het Songfestival. De vraag naar transgenderzorg neemt toe. In drie jaar tijd verdrievoudigt het aantal aanmeldingen. Blijkt uit nieuw onderzoek van het Radboud UMC. Tegelijkertijd verdubbelde het aantal behandelplekken. Alsnog is de wachttijd opgelopen tot bijna twee jaar. Naar schatting is een derde van de groep wachtende jonger dan 18. Waardoor de vraag naar transgenderzorg is toegenomen is onduidelijk. Er blijft ook na dit jaar geld beschikbaar voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers door gemeenten. Het schrijft staatssecretaris Van de Burg van Asiel aan de Tweede Kamer. Eerder besloot hij om vanaf volgend jaar geen geld meer uit te trekken voor de zogenoemde bedbadbroodopvang. Onder meer D66 en de ChristenUnie hadden druk uitgeoefend op Van den Burg om, die plan, om op die plannen terug te komen. Bij een demonstratie in het bestuursgebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam zijn twaalf mensen aangehouden. Volgens de politie moesten, moesten ze het gebouw verlaten, maar weigerden ze dat. Sinds het eind van de ochtend werd er in de aula van het Erasmusgebouw geprotesteerd. De demonstranten willen dat de Rotterdamse Universiteit stopt met samenwerken met de fossiele industrie. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 10.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 It's just me, myself, and I just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Iedereen is gezond patience Have a little patience 샤 inside ZFM. far de retour. Jockey H est de retour. Let go, go, go.